Goedemiddag, ik ben Bien en dit is het nieuws van NOS op 3. Een van de twee Nederlandse evacuatievliegtuigen is kapot. En dat is een flinke tegenvaller. Eigenlijk zouden nu drie keer per dag een vlucht vanuit de Afghaanse hoofdstad Kabul naar Nederland moeten gaan. Gelukkig kunnen mensen die ons land hebben geholpen ook met andere vliegtuigen mee, zegt de minister. Als de, de Denen, de Duitsers, eh, de Belgen eh, plekken hebben en wij hebben de mensen op het vliegveld gekregen, dan gaan die mensen ook mee. Omgekeerd geldt, het, eh, geldt hetzelfde in het vliegtuig wat gisteren hier aangekomen was, zaten ook mensen van verschillende nationaliteit. Wat er precies mis is met het C-130 Hercules transportvliegtuig weten we niet. Defensie zegt dat er hard wordt gewerkt aan een oplossing. Het aantal nieuwe coronabesmettingen stijgt licht. Afgelopen week ging het om 4% meer besmettingen dan de week ervoor. Collega Joost Schellevis heeft de cijfers ook bekeken. Nou, vandaag zijn het dus wel weer iets minder dan gisteren, maar eigenlijk moet je kijken naar weekbasis. En wat dat betreft ja, moet de komende dagen blijken of er nu structureel een stijging omhoog is of dat we gewoon even op hetzelfde puntje blijven hangen. Afgelopen dag ging het om ruim 2500 nieuwe coronabesmettingen. In Amsterdam is een Duitser van een woonboot geplukt omdat hij in zijn eigen land nog twee jaar de cel in moet. De man was veroordeeld voor oplichting, maar was gevlucht en gebruikte daarna allerlei verschillende namen. De woonboot die hij huurde kostte 3500 euro per maand en om daar te mogen wonen had hij ook vervalste papieren gebruikt. In mei viel hij in Amsterdam uit een raam en overleed. Sepp van 22. Zijn vrienden en familie voeren nu campagne om aandacht te vragen voor veiligheid in huizen. Want die was in het studentenhuis van Sepp in elk geval niet in orde, zegt deze makelaar. Volgens de veiligheidseisen van nu zit het raam te dicht bij de grond. De combinatie van die lage borstwering, die daar 60 centimeter was, met een smalle vensterbank en enkel glas. En dat maakte dat het gewoon een hele gevaarlijke situatie is. Elk jaar vallen 210 mensen uit het raam en 17 overleven dat niet. Een stang voor een te laag raam maken kost een paar tientjes... en zorgt er al voor dat het een stuk veiliger wordt. Toch trekken maar weinig mensen aan de bel als er zaken niet kloppen in hun kamer... omdat ze bang zijn voor ruzie met de huisbaas. Het weer, het is grijs en druilerig en niet warmer dan een graad of 19. Ook morgen nog kans op een bui, maar ook wat zon en iets warmer 21 of 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het RIVM zijn vandaag ruim 2500 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 281 minder dan gisteren. Maar gemiddeld over zeven dagen is er sprake van een lichte stijging. Het Hercules transportvliegtuig dat Nederland inzet voor de luchtbrug met Kabul heeft pech. Defensie probeert bij de evacuaties nu ruimte te regelen in vliegtuigen van andere landen. En er is een Italiaanse maffiabaas opgepakt in Dubai. Het zou gaan om Raffaele Imperiale, die ook banden heeft met Nederlandse drugscriminelen. Imperiale is lid van de Camorra en hij bezit een koffieshop in Amsterdam.